Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensen gedood en minstens 30 gewond geraakt. Een raket trof de ingang van de school in de zuidelijke stad Rafah. Honderden Palestijnen hadden daar hun toevlucht gezocht. Het Israëlische leger weigert commentaar. Afgelopen woensdag werd ook al een school getroffen. Die diende als schuilplek. Daarbij kwamen 16 mensen om het leven. Tijdens een herdenkingstocht van een groep motorrijders op de A27 is een ongeluk gebeurd. In de staart van de stoet reed een automobilist per ongeluk een motorrijder aan die vervolgens zwaar gewond raakte. De motorrijder deed volgens de politie niet mee aan de herdenkingstocht. Hij is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Met de tocht willen de motorrijders de slachtoffers herdenken van de vliegramp. Ze willen bij de corporaal van Oudheus de kazerne in Hilversum bloemen leggen en een minuut stilte in acht nemen. Op de Vinkenveense plassen zijn twee mannen om het leven gekomen bij een aanvaring. De slachtoffers waren 51 en 42 jaar oud en woonden in Leusden. De boot waarin ze zaten met twee andere mannen werd aangevaren door een 8 meter lange speedboot die er daarna met hoge snelheid vandoor ging. De politie begon een klopjacht op de inzittenden van de speedboot. Vannacht werd de boot gevonden in Vinkenveen. Twee mannen en een vrouw zijn aangehouden. Ze worden verdacht van dood door schuld. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Mogelijk voerde de gevluchte boot geen verlichting en is die over de andere boot heen gevaren. In het Noord-Italiaanse referontolo zijn gisteravond vier mensen omgekomen door een modderstroom. Er worden zeker twee mensen vermist. Een wolkbreuk overviel de bezoekers van een feest in het dorp. Een modderstroom van anderhalve meter hoog sleurde de aanwezigen in de rivier. Zeker twintig mensen raakten gewond. Het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Al kan er in het oosten nog een bui vallen, mogelijk met onweer. Bij matige zuidwestenwind wordt het 24 graden. Morgen ook vrij veel zon, maar ook dan is er kans op een stevige bui. Het is iets minder warm met 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.